Ook werden antisemitische leuzen op de muren in het stadion geschreven. De fanatieke aanhang van Lazio is berucht vanwege zijn fascistische en extreemrechtse sympathieën. De Spaanse regering stapt naar het constitutionele hof in Madrid om de kandidatuur aan te vechten van separatistenleider Puigdemont. Die wil opnieuw regio-president worden van Catalonië. Volgens Madrid kan Puigdemont niet opnieuw de Catalaanse regering gaan leiden, onder meer omdat er in Spanje een arrestatiebevel tegen hem loopt. In oktober week hij uit naar België uit angst voor arrestatie. Het parlement van Catalonië stemt volgende week over de benoeming. Puigdemont is de enige kandidaat. Twee Spaanse deskundigen zeggen dat de Spaanse IS-cel die in de zomer een aanslag pleegde in Barcelona een veel grotere aanslag van plan was, mogelijk op de Eiffeltoren. De terroristen gingen in de maanden voor de aanslag geregeld naar Parijs, waar ze foto's en videoopnamen maakten. De video is teruggevonden op het schuiladres van de terroristen in Alcanar. Hun plannen liepen in het honderd door een ontploffing in dat huis. Twee leden van de cel kwamen om, een derde raakte gewond. Het ministerie van Defensie gaat nieuw onderzoek doen naar de verdwijning van Nederlandse oorlogsschepen in de Javazee. Aanleiding zijn nieuwe berichten in de media over de drie schepen die in de Tweede Wereldoorlog door de Japanners tot zinken werden gebracht. De afgelopen dagen meldde een Indonesische nieuwssite dat er wel degelijk vergunningen zijn afgegeven voor bergingswerkzaamheden in het gebied waar de schepen lagen. Het weer veel bewolking en verspreid over het land een enkele bui. Af en toe breekt de zon door.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 En dan, daarachteraan hoor je later Anita Ward. En dan is het met de dames wel weer op. Maar even goed, veel plezier in het komende uur. 1985, Diana Ross van de LP Eaten Alive Chain Reaction. En als je het al niet gehoord had aan de stemmen... dan had je ook al kunnen weten eh, aan het geluid van de plaat... dat het was gecomponeerd door de Bee Gees. Uit 85 dus. En in 1980 eh, kwam het album Super Trooper uit. Daar begonnen we mee met een van die tracks. En dat was On and On and On van ABBA. En dan nu de derde dame. Althans, bij ABBA spelen er twee mee, zingen er twee mee... En dan hadden we Diane Ross. En nu Anita Ward met Ring My Bell. de categorie One Hit Wonder uit het jaar 1979. Anita Ward en Ring My Bell. Um, dan gaan we nu naar een instrumentale en die komt van de Shadows. En het is een heel mooie The Windjammer. heel mooi nummer van eh, het album The Sound of the Shadows. It was The Windjammer van The Shadows. Dus dan gaan we naar een top 100 hit uit het jaar 1974. En die komt van het album Living in the Material World. Hier is Give Me Love, Give Me Peace on Earth, George Harrison. effective to entangle the entire area. Almost cut my hair. It happened just the other day. getting kind of long. I could have said it wasn't my way. But I didn't, and I wonder why. I feel like letting my freak flag fly. Yes, I. I'm not feeling up to bar. And increases my paranoia. myself together. I'm going to get down in that sunny southern weather. het eh, fenomenale album Deja Vu uit 1970... waarin dit Crosby, Stills, Nash Young... met een eh, compositie van David Crosby... en hij zong dat natuurlijk ook zelf... Almost Cut My Hair. En dan is het ook weer tijd voor de laatste twee tracks van het album Abbey Road. Hier zijn The Beatles. lijkt het klaar, maar het is niet zo. Kom nog iets. Eh, hier niet dus. <laughs> Heb ik mezelf toch in de maling laten nemen. Dit waren de laatste twee tracks van het album Abbey Road. En dat waren natuurlijk Carry That Weight en The End. Volgende week beginnen we met eh, het album Let It Be uit 1970. En dan draaien we Two of Us en Dig a Pony. We gaan nou luisteren naar Houston met zijn grote hit Leon. Leon came along to see me on the road. Took the time to come backstage and make himself known. Though we'd never been real close, as friends we'd shared sometimes. Worked the clubs once, traveled music together for a while. Leon, you've been away too long. The world ain't still the way it used to be. back now on your family. Tomorrow I'll be in Amsterdam. He smiled and shook my hand. Wished me all success and said he tried to understand. But I envy you, he said and I tried to share his loss. Told him how the road was still as tough as it was. Leon, you've been away too long. back now on your family. My plane flew into Amsterdam and lying in my room, I heard the news how Leon died that very afternoon. I telephoned my flowers with some words I hoped were kind. But our backstage conversation kept on coming to my mind. Leon, you've been away too long. The world ain't still the way it used to be. Leon, among your fan. back now on your family. To turn your back now on your family. Een mooi nummer van Houston, dat was Leon. En het is beschikbaar op eh, het album Lost and Found. Maar ook op het album Life is on My Side. Dat kwam uit 1974. En dit is de eerste hit geweest voor de Sir Douglas Quintet. She's about a mover. Douglas Quintet en She's About a Mover uit 1965. En dan zijn we nu toe aan de top 100 eh, van... Ja, heel even wachten, ja. De, top 100 van de, nederpop, nederbeat van 1965 tot 1980. Twee weken geleden zijn we ermee begonnen. Verleden week hadden we graag doorgegaan, maar toen hadden we iets wat last van een storm. En daarom gaan we er nu mee verder. Nummer 97, 96 en 95. We draaien ze achter elkaar en je hoort zometeen wat je hebt gehoord. My me. the sun and the sky and the deep blue sea. my belle amie, après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me by leaving me now and starting new. Let the bells ring, let the birds sing. Let's give my substitute a big Let the bells ring. questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believe in me now, starting you. My belle amie, I'm in love with you. Let the bells ring, let the birds sing. Let's not give my substitute a big cheer. Let the bell 1995 horen we de T-set met Mabel Ami. Daarna The Smile van Brainbox op 96 eh, en op 95. Eh, de uh, heren van Masada. En de, zij speelden Arumbai. Volgende week weer drie. En dan zijn we nu toe aan de heren van de Status Quo. 50 jaar geleden, dames en heren, de status quo en Technicolor Dreams. Toen waren we iets jonger. 50 jaar geleden. Toch wel? Ja, oké. Nee, daar zijn we het over eens. Ehm, een top 100 hit uit 1982. Dat is uh, er eentje van de Musical Youth. En die heet Pass the Dachi. This generation rules the nation with version. Sounds really make you rub and scrub. bang. Bang, bang. I say, Pass the dutchie pan the left hand side. Pass the dutchie pan the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and pump.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 Nou, dan weet je het wel. Hè. Dan is het afgelopen. Klaar met deze uitzending voor vandaag. Eh, zometeen tussen 4 en 6 Hans en Ro. En veel plezier. Dat, eh, dat gaat er van komen, dat weet ik zeker. Ehm, volgende week zijn we er weer. Eh, ijs en wederdienende. Hopen we maar in ieder geval. En ik wens u in ieder geval een fijn weekend. Graag tot de volgende week. ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En...